bladzijde 45. We al kulam. We al kulam. We al kulam. Yit barach ve yit romam. Yit barach ve yit romam. Shimcha malkeinu tamid leolam vaed. וכל החיים יודו סלע, ויעללו את שמך באמת. האל ישועתנו ועזרתנו, עזרתנו סלע. ועל כולם, ועל כולם, יתברך ויתרומם. יתברך ויתרומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. Baruch atah Adonai, hatof shimcha olcha na Elohadot. En ook bij deze bracha maak een buiging.